Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Naar het ziekenhuis in Tripoli zijn zeker 200 lijken gevonden. Volgens een verslaggever van de BBC gaat het om mannen, vrouwen en kinderen. De lichamen liggen in bedden, in zalen en in de gangen. Het lijkt erop dat artsen en verpleegkundigen het ziekenhuis hals over kop hebben verlaten vanwege de gevechten tussen Gaddafi-aanhangers en de opstandelingen. De patiënten zouden aan hun lot zijn overgelaten toen de slag om Tripoli losbarstte. Het is niet duidelijk of de patiënten zijn bezweken doordat ze niet meer werden verzorgd of dat ze zijn gedood. De Amerikaanse beurs op Wall Street is ondanks de tegenvallende toespraak van Fed-baas Bernanke toch met een winst gesloten. De Dow Jones won 1,2%. Eerder op de dag hadden beleggers gespannen gewacht op de toespraak van Bernanke over mogelijke steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie. Toen bleek dat die maatregelen uitblijven, zakten de koersen wereldwijd. Later veerde de handel op toen bleek dat het stelsel van Amerikaanse banken volgende maand niet één, maar twee dagen zal praten over een eventuele extra miljardeninjectie. Barcelona, de winnaar van de Champions League, heeft de Europese Supercup gewonnen. De ploeg van trainer Guardiola won met 2-0 van FC Porto, de winnaar van de Europa League. De doelpunten werden gemaakt door Messi en Fabregas. De strijd om de Europese Supercup werd gefloten door de Nederlander Björn Kuipers. Hij deelde vlak voor tijd twee rode kaarten uit, zodat Porto de wedstrijd eindigde met 9 man. In de eredivisie heeft Ajax met 4-1 van Vitesse gewonnen. Alle doelpunten vielen na de rust. Ajax heeft na vier wedstrijden 10 punten en leidt nu in de eredivisie. De andere wedstrijden worden later dit weekend gespeeld. Het weer, vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minima rond 14 graden. De dag begint droog, maar al snel trekken vanuit het westen buien over het land, mogelijk met een klap onweer. Het wordt maximaal 19 graden. Ook zondag en maandag is het fris, met buien, maar ook af en toe zon.